Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een moskee in Egypte zijn tenminste 155 mensen omgekomen. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De moskee staat in de Sinaï-woestijn. Extremisten zouden vanuit vier auto's het vuur hebben geopend op de moskeegangers. Ook zouden er bommen zijn ontploft. Door wie de aanslag is gepleegd is nog niet duidelijk. Extremisten plegen vaker aanslagen in de Sinaï. Meestal is de politie of het leger het doelwit... Vanwege de aanslag op de moskee heeft de Egyptische president Sisi drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De 17-jarige verdachte van de moord op Savannah uit Bunschoten blijft zeker tot eind januari vastzitten, heeft de rechter bepaald. Begin volgend jaar is de volgende zitting. De jongen ontkent het meisje van 14 te hebben omgebracht. Vandaag werd bepaald dat er meer onderzoek nodig is naar de verdachte. Een baby die afgelopen maandag in Breda is overleden stierf geen natuurlijke dood, zegt de politie. De baby werd zondag in een ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel was geworden. Een dag later overleed het kind. Doordat de artsen niet konden zeggen of het ging om een natuurlijke dood, belden ze de politie. De premier van Sint Maarten moet zo snel mogelijk worden ontslagen. Dat hebben de Nederlandse ministers en de ministers van de Antillen besloten. Premier Marlin heeft geen vertrouwen meer in het parlement van Sint Maarten, maar weigert te vertrekken. Zolang hij niet opstapt geeft Nederland geen noodhulp aan het eiland. En van alle eurolanden wordt in Nederland het minst betaald met contant geld. Iets minder dan de helft van de betalingen vindt cash plaats. In andere eurolanden is het ongeveer 80 procent. Vooral Duitsers en Oostenrijkers gebruiken nog veel briefgeld en munten... blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank. Nederlanders gebruiken veel vaker een pasje. Betalen met de mobiele telefoon is ook bezig aan een opmars. Het weer dan nog, in het binnenland soms een buitje, in het westen en noorden wat meer zon. Het is maximaal 9 graden. In het weekend buien, soms met natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Barneveld en Hoeverlaken 2 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en knooppunt Gouwen 2 op de A20 Hoek Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoop Gouda en Moordrecht 2 kilometer door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Zolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk 10 minuten vertraging.